Clemens Peters met het NOS Journaal. Door de plannen in het inkomen nu deels in de schijven 2, 3 en 4 valt, meldt het CBS. Voor 2,1 miljoen werkende Nederlanders die alleen in de huidige eerste schijf vallen... gaat de belasting juist een beetje omhoog. Dat zijn mensen die minder dan 20.000 euro verdienen. Het aantal schijven gaat volgens de plannen van de regering van 4 naar 2. Bijna 7 miljoen mensen zullen alleen in die eerste schijf vallen. Zij betalen 36,93 belasting. Iets meer dan een half miljoen mensen valt tevens in de tweede schijf van bijna 50 procent. Het dodental van de aanslag van zaterdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu blijft nog steeds oplopen. Het aantal staat nu op 276, met ook nog honderden gewonden. Zaterdag ontplofte in het centrum van Mogadishu een vrachtwagen vol explosieven. Waarschijnlijk was een hotel langs een drukke weg het doelwit. Het hoge aantal slachtoffers komt volgens getuigen mede doordat er op het moment van de ontploffing een file stond. Iraakse troepen zijn op weg naar de stad Kirkuk in het noorden van het land. Zij willen de controle over de stad overnemen van de Koerden. Die hebben een deadline van de Iraakse premier om een luchtmachtbasis en de olievelden in het gebied over te dragen laten voorlopen. Kirkuk ligt op 250 kilometer boven Bagdad en is in 2014 door Koerdische Peshmerga's bezet om te voorkomen dat IS de stad zou veroveren. In Kirkuk wonen ook veel niet-Koerden. De spanning tussen de Koerden en het Iraakse bewind is flink toegenomen... en dat kwam vooral door het referendum over een onafhankelijk Koerdistan. Het weer. Er trekken wolken over met soms een lichte bui. Van overdag weer volop zon en dan is het nog iets warmer dan de afgelopen dag. Het wordt lokaal 22 tot 26 graden. Vanaf dinsdag koelt het weer af en later in de week neemt de kans op regen toe.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 Day to day with you, it's always something else. Working my nerve. God knows that I don't deserve what you put me i I've been so true to you. For you to come at me with another So mad at me when I go out with my friends drops in my eyes.